Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Sint Maarten is voor het eerst na de orkaan Irma een vliegtuig geland. Het ging om een testlanding met een klein toestel van de kustwacht van Curaçao. Morgenochtend wordt het eerste toestel met militairen en hulpgoederen vanuit Nederland verwacht. Inmiddels zijn al twee marineschepen met hulpgoederen en militairen aangekomen. Morgenavond wordt het vliegveld dan weer gesloten vanwege de komst van orkaan José het Caribisch gebied krijgt na de verwoestende orkaan Irma te maken met José. Die is inmiddels aangegroeid tot een orkaan van de derde categorie... met windsnelheden tot 195 km per uur. De verwachting is dat José nog verder in kracht zal toenemen. Volgens het orkaancentrum in de VS zal hij morgenavond in de buurt van Sint Maarten komen... maar buigt de orkaan wel naar het noorden af. Het aantal hotelovernachtingen blijft toenemen. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal overnachtingen in Nederlandse hotels met 9% ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS maken vooral buitenlandse gasten vaker gebruik van een hotel. Overnachtingen bij particulieren via bijvoorbeeld Airbnb zijn overigens niet meegeteld. Mexico heeft de ambassadeur van Noord-Korea tot persona non grata verklaard. Hij heeft drie dagen de tijd om het land te verlaten. De Mexicaanse regering wil zo naar eigen zeggen een duidelijk signaal afgeven... dat het de recente Noord-Koreaanse rakettesten en kernproeven afkeurt. Internationale waarnemers noemen het een ongebruikelijk ferme stap van de Mexicanen. In de halve finale van het US Open tennistoernooi heeft Venus Williams verloren van de 24-jarige Sloane Stevens... De Amerikaanse Stevens versloeg haar landgenoten in drie sets, 6-1, 0-6 en 7-5. Stevens treft in de finale de Amerikaanse Madison Keys. Het weer, het is vandaag nat en grijs. Op sommige plaatsen valt veel regen. Het wordt hooguit 16 graden. Morgen veel buien met kans op onweer, maar ook wat zon en een graad of 17.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 And I know it's all been said before. I need peace, I need love, I need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want fame, and I want sunshine. I want all the things sent from Put a smile upon my face and make this world a better place. When I'm feeling down, I think of simple things that help me get by. Oh, power and religion are holding hands against no reason.